Je hoort onze correspondent. Vooral veel ouders in Australië zijn heel blij met dit verbod. Alleen is nog onduidelijk hoe ze de leeftijd van gebruikers precies gaan controleren. Ze zijn bezig met onderzoek naar bijvoorbeeld gezichtsherkenning. Maar deskundigen zeggen dat dan de privacy mogelijk in het geding komt. Zeker is wel dat de verantwoordelijkheid voor het naleven van dit verbod bij de sociale mediabedrijven ligt en niet bij de kinderen zelf. Het verbod gaat volgend jaar in en is bedoeld om kinderen te beschermen tegen online gevaren zoals oplichting en pesterijen. Veel deskundigen vragen zich af of het wel zin heeft en of de Australische overheid niet te makkelijk voorbij gaat aan de voordelen van social media. De lokale politiek in Den Haag zit voor de zoveelste keer in een crisis. Twee gemeenteraadsleden van het CDA en de PvdA zijn overgestapt naar de partij Hart voor Den Haag van Richard de Mos. De raadsleden zijn het niet eens met de plannen van de coalitie en stappen daarom over. De partij van de Mos was al de grootste en wordt nu dus in één klap nog groter. Nou, Hart heeft twee zetels meer en hopelijk twee mannen... Eh, die met heel veel verven en met enthousiasme binnen hun gemeenschap eh, gaan zorgen voor eh, extra stemmen. Is het eigenlijk wel verantwoord om deze stap te zetten... het college weer in een crisis te storten? Ja, het is niet wij die het college in de crisis storten. Dat is echt het eigen beleid. En uiteindelijk krijg je wat je, wat je zaait, dat oogstje. Ja, en dit is de oogst van het college. Het is dus zeker niet de eerste crisis in Den Haag. Vorig jaar viel de coalitie en er was ook een corruptiezaak rond de mos. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken. Veel Oekraïense vluchtelingen in Nederland zijn blij om hier te zijn. Ze zijn tevreden over hun leven en geven ons land gemiddeld een 8,7. Vooral de manier waarop ze zijn opgevangen scoort hoog, zegt deze onderzoeker. Wat echt uniek is voor deze groep is dat ze ook in gastgezinnen zijn opgevangen. En ehm, daar, zijn ze, daar zijn ze heel tevreden mee. Daar hebben ze heel veel hulp ontvangen en eh, daar geven geven ze ook een heel hoog eh, rapportcijfer over. Ze vinden het ook fijn dat ze meteen mogen werken in Nederland. Voor asielzoekers uit andere landen geldt dat niet. Die moeten minimaal een half jaar wachten. Het weer, het is zo goed als droog en ook nog aardig zonnig. Vannacht wordt het koud, op veel plekken rond het vriespunt. Morgen eerst grijs, later weer zonnig en droog bij een gaatje of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De rust lijkt wedergekeerd op het Nederlandse asfalt. Toch hier en daar nog wat fietsen. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en Knopend Meer, 7 kilometer, 10 minuutjes extra. En op de A9 rijdt het langzaam naar Amstelveen. Vanaf Knopend Raasdorp tot aan Amstelveen Stadshart. 5 kilometer, je doet er 10 minuten langer over.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 Raise it up, and get down. Now nobody turn around, nobody turn around. Cause it's sound gonna make you move to come back. Everybody know we have to come clap, clap, clap your hand if you feel it. Coming and so you really want to do it.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 It's like I ain't seen Kids in the six, they flip for nonsense, Poking ice picks, smoking this. The preschool fool and packing a tool. Your mom dukes is cool. Won't believe the things I've seen. Fall beyond your wildest dreams.